20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu. ZFM. I came to dance, dance, dance, dance. I floor, cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands.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 Round, round, round, baby, low, low, low. the time, time pass, cause we're never voor Girls met eh, I Wanna Be Famous. Oh, nee, Famous heet het, hè? En eh, zoals Tony ook al zei, goedenavond mensen, we zijn er weer. Goedenavond. Verzamelt u allen om eh, de, de tafel heen. Kevin, jij hebt een probleem met een plugje, zie ik zo te zien. Godverdomme. Nou, dat gaan wij straks technisch verhelpen. En, ehm, nou, dat komt wel. Ja, dat komt wel goed. En dan ga ik eens even rondvragen. Robbie, hoe was jouw weekend? Ja, lekker rustig. Lekker Ik heb eh, best wel veel gewerkt, moet ik eerlijk zeggen. Mhm. Ja? En eh, nou, ik ben voor de rest even in Haarlem geweest. Lekker een biertje gedronken op een verjaardag. En, eh, ah, Lekker rustig aan En natuurlijk met jullie op zondag ja, gezeten. Ja, we zijn op zondag zijn wij zeer actief, actief bezig geweest. Productief. Actief, productief, hoe je het wil noemen. We zijn goed bezig ja, ja, ja. Voor de goede zaak. Lekker hoor. Hoe was jouw weekend, Mike? Ik heb wel een lekker weekend gehad. Ik ben, ehm, vrijdag ben ik nog heel even de kroeg gegaan. maar ik ben een bandje geweest bij die, in de Yanks hier, bij Mutated Minds. Oké. En op zaterdag eh, ben ik, uh, even kijken, ben ik in Sunparks ben ik geweest, ben ik wijze zwemmen met de familie. Dus dat was wel okay, heel Ja, oh, leuk. Ik wist, het allemaal al, maar... Ja, maar voor de mensen voor de mensen. Jij brengt het leuker, Mike, denk ik. Ja, ja, ja. Oh, oh dank je, dank je. <laughs> Tony, hoe was jouw weekend? nou, ik heb voor het eerst eh, sinds week eigenlijk weer wat gedaan. Ik, ik heb vrijdag heb ik... Nee, nee, vrijdag... Waar was ik vrijdag geweest? Geen idee. Dat moet je niet aan mij vragen. Nee, vrijdag was ik gewoon thuis. zaterdag. Zaterdag had, ik een eh, verjaardag van een collega van mij. En die, is, eh, die was jarig dus, zeg maar. Ah. En dus, uh, ja, gek hè, als je verjaardag hebt. Ja, dat je wel heel raar dat heb ik ook maar, gehad. een verjaardag. Toen zijn we dus met de halve nuf crew zijn we erheen gegaan. En dat was wel een hele gezellige avond eigenlijk. Dat is nou, altijd als je met de nuf crew was jij, toen, was jij toen weer de bitch? Ja, we zijn allemaal elkaar een bitch. Zullen we even, zullen we, zullen we het even toelichten? Of uh, <laughs> zullen we dat gewoon eh, in, die, in, in het open laten? Ja, dat kunnen we beter open laten. Ja. Dat, dat merken jullie vanzelf als nou jullie in het dorp heen lopen. Eh, ik heb het wel heel gezellig gehad. Ah, dus, mooi. Hè, zondag, wat heb ik zondag gedaan? Uh, uitgeslapen. Oh, lekker. En niks. Ik stond er om 7 uur uit op zondag hoor. Oh. Nou, toen draaide ik nog een keertje om hoor. <laughs> heb je wel aan mij gedacht? Toen ging ik er net in. Nee, want ik wist niet dat jij er zo vroeg uit moest. Het is volgende zaterdag weer, dus denk maar aan me. Zondag bedoel je dus? Ook. Ook. Nou, dan zal, ik, dan zal ik aan jou denken zaterdag als ik eh, mijn nest inga. <laughs> Om 7 uur zeg ik, ach, Robby die moet er nou uit en ik kruip erin. Ah, nee, je, bent een schat hoor. Ja, zeg dat niet te hard, hè? <laughs> maar eh, Kevin, jij bent er natuurlijk ook nog. Vertel ja, ik ben er ook nog. <laughs> het is hem gelukt hoor, het is hem gelukt. Ja. Hij heeft een hoofdtelefoon. Heerlijk. Weer erg verrot, hè, gisteren? Zo. Hoe was jouw weekend? Heerlijk. <laughs> Vertel, Ik, ben ook heel benieuwd wat jij hebt gedaan, want dat heb ik gemist door mijn werk. Nou, wacht even hoor. Oh nee, nee, ik ga het gewoon zo. Gezellig. Ik ben naar de Konuts geweest. Ik verstond donuts aan de telefoon. <laughs> ja, maar ik was, zo, ik was zo moe. Ik zei, donuts. Ik zeg nog tegen Rob, hij zegt donuts, hij is bij donuts geweest. hij, zegt zo, weet het wel. hij zegt zo, uh, is donuts, donuts. Ja, jij wist ervan, jij wist ervan. Ik, wat, waar heeft hij het over? <laughs> en toen iets met co, co, oh ja, ja, co Ja, ik ben dus bij de co geweest op scout, met scoutingkamp. Een weekendje hoor, een kamp is een week. Ja, nou, oké, een weekendje. <laughs> ja, ik moet het nog <laughs> leren, ik zit er pas twee weken bij. En dat wist ook iedereen. <laughs> dus ze vonden me allemaal schattig. En elke keer als ik wat deed, zoals een fikkie stoken, zei ze... Ja, je moet echt nog veel leren. zoals die Menno, die zei dat hele tijd. Oh. oh. je moet nog heel veel leren. maar het was wel heel erg gezellig. Het was echt super gezellig. Veel meer nieuwe mensen eh, leren kennen. Leuk. Maar voor mij dan en voor de anderen was het niet zo. Ja, maar eh, het is echt vet. En veel gesopen. Ah, de rest. Nou, <laughs> nou, ik drink meestal niet. En zo kennen jullie me ook niet. Maar ik heb zoveel gesopen, jongens. Echt niet normaal. Maar daar sta ik niet versteld van. Want als je eenmaal op scouting zit, dan, dan vloeit dit drank wel. Ja, nou, we hadden dus zeven, zeven flessen mee. Van verschillende dingen. En het is allemaal op. In twee dagen tijd. In twee oh, dagen tijd? Twee dagen. We begonnen vrijdag al, ik niet. Ja, een beetje Malibu heb ik gedronken. En toen zaterdag begon ik met de boswandeling. En dan ging ik als shotjes. Plop, plop, plop, plop, plop, klaar. <laughs> ja, ik was helemaal gek. Dus zoals wij jou hier normaal gesproken nooit zien, van God los. <laughs> ja. Nou, dan dus Zie je me daar wel? Nee, <laughs> was echt... Maar ik word niet irritant of zo als ik dronken ben. Ik word gewoon... Nee, dat niet? Ik word nog gewoon gezelliger. Ah, oké. Veel gezelliger. dat is beter. Maar uh, wij hebben straks denk ik nog een vriend van jou. Je hebt contacten gelegd. Ja, zeker. Die, die, bellen we zo even op. Kijken hoe het met hem verlopen is. Inderdaad. ben en, echt eh, benieuwd. wat hebben we nog meer in de planning? We hebben zo nog raar waar nieuwtjes. Eh, noem maar op. We hebben van alles nog voor jullie klaarstaan. We gaan zo eerst luisteren naar eh, Mario met Let Me Love You. En nou, Rob, gooi hem er maar in. Ja, nou, daar komt hij aan. Daar komt eraan hoor. Mario Let Me Love You, dat is een oude klassieker uit 2007 nog wel. Van Mario, hè? Luister maar goed. Yeah, yeah, yeah. just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt.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 Papà l'americano. Pop, pa, la Elisa Doolittle met uh, Pack It Up, hè, was het? Tweet, tweet. Ja, ik zie het goed. Pack It Up. Ja, jongens. Heerlijk. We hebben een nieuwtje. Wij hebben een nieuwtje. Amerikaan, uh, Amerikaanse breekt bierblikjes met grote borsten. De Duitse tv-show Das Supertalent kreeg de audities, tijdens de audities weer heel wat rare snuits over de vloer. De 49-jarige eh, Amerikaanse Busty Hart sprong echter het meest in het oog. De vrouw kan met haar gigantische borsten namelijk bierblikjes kraken. Net alsof het plastic bekertjes zijn. De boezem zou zo'n 20 kilogram wegen. Ik heb haar namelijk ook eerder gezien. En zij heeft ook meegedaan aan eh, America's Got Talent. Ja, ik weet wat. Meloenen. Ja. Ik heb het gisteren gezien. Er staat hier een filmpje bij. we kunnen een filmpje. Oh. Zullen we het doen? Filmpje? Ja, we hebben het nou, andere nieuwtje nog, hè? Oh ja, ja, ja. Nou, dan heb ik in ieder geval lugubers. Dat is wel godvergeten dure goudvis dan, hoor. Man eet goudvis in dierenwinkel. Dat is de duurste goudvis ter wereld, dames en heren een Britse man heeft vorig jaar in een dierenwinkel, eh, een dierenwinkel op stelte gezet door een levende goudvis op te eten. De bizarre kwajongenstreek van Chris Caswell werd gefilmd en op Facebook geplaatst. Waarna de politie hem gisteren aanhield. Caswell, 30 jaar, uh, eh, kocht eh, de voor omgerekend 2,33 euro een goudvis en vroeg aan de kassamedewerker om een glas water. Hij vertelde dat, aan de dat hij aan de overkant van de winkel woonde en zijn nieuwe huisdier dus makkelijk kon vervoeren. Toen hij het glas in handen kreeg, aarzelde hij geen moment. Hij gooide de vis in het water en slokte de inhoud in één teug naar binnen. Pas nadat het filmpje onlangs op Facebook werd, gespot, kwam de politie in actie. Caswell werd aangehouden in zijn woning in Newton Aycliffe, eh, Durham. Tegenover de Sun verklaarde hij dat hij een dierenvriend is. We hadden wat gedronken, dus ik herinner, herinner me er niet veel meer van. Maar ik hou van dieren. Ik heb net een nieuwe puppy. Als de vissendrinker eh, schuldig wordt bevonden aan dierenmishandeling, kan hij voor zes maanden in de bak belanden. Ook hangt hem een boete van 23.000 euro boven het hoofd. Nou, dan heb ik even een vraag. Heeft een nieuwe, puppy, zou die die ook opeten? Nou, die stopt hij ook in een glas water, slikt hij ook door. <laughs> ik denk dat die, maar dat is tegenwoordig heb je wel een kuip met water nodig, Mike. nee, maar eh, daarom zeg ik dit ook. Dat is, dat is toch wel een verrekt dure vis, hoor. Inderdaad. Vind ik dan. Ja, nou ja, ik vind sowieso als je dat, zoiets doet dat je niet helemaal goed bent. Maar eh, dat is mijn opinion. Ja, dat is ook mijn opinion. Kev, eh, wat heb jij hierover te melden? Ik, ik hoop dat het gesmaakt heeft. Nee, Nou, het eh, natuurlijk niet. <laughs> Ik heb dus nou een heel trauma, hè? Nee, ik... eh, ja, dat doe je toch niet? Kijk, eet je nou mieren, kakkerlakken of vliegen? Daar zijn er genoeg van. Ja, nou, van goudvissen ook, maar goudvissen dat is een huisdier, kom op. Ja, ik heb ook nog goudvis gehad vroeger. Haal dan een palenkie bij de visboer of zo, maar een goudvis uit de dierenwinkel. of een haring of zo, je weet voor je dat een van ons hier Dobi binnenloopt en je haalt een goudvis en je vreet hem op. Dat doe je <laughs> gewoon niet. Misschien ja, ik woon aan de overkant van de straat. Hier heb je 10 euro, ik wil graag een zakje goudvissen. Hè? En dan loop je naar buiten, oh lekker zeg, net popcorn. Ja, dat is toch niet normaal? Het is, het is, het is misschien eh, wel goedkoper dan de visboer. Dat zal vast... Nou, nee. Nou, nee. Ja, wel. Een wat kost zo'n dingetje? Eh, nou, man. Tegenwoordig betaal je goud geld voor vis, hoor. Bij de visboer. Hey, jongens, ik zie een mug door de studio vliegen. Zullen we hem opeten? We hebben een Haarlemmer in de studio. <laughs> ja, dood. Ik zag hem vliegen. Kijk, dat is... Eh, ja, maar ik hoop dat je nou geprikt bent. Ah, hij ligt hier, ook. Hij ligt hier. Kijk, snelle reflexen, getraind <laughs> in die martial arts. Ja, ja. Top, Getraind in de martial arts van Massel, hè? hey Jan, hou man. <laughs> nee joh, Jan die is hier niet. Beuker. hey, hey, Beuker. hey, maar even, om even terug te komen op eh, Busty Hart. Busty Hart die heb ik natuurlijk eh, als eerder gezien eh, bij America's Got Talent. En daar werd ze, ja, vind ik toch heel raar, werd ze afgekeurd. Ik snap dat niet. Een vrouw met echt, met zulke, met zo'n mooie rijke natuur, dat je die nou, afkeurt. het is wel Cuppy, eh, F. Cuppy E. E maar? E? E was het volgens mij. Nee, of F, F ja, weet niet. F of H? het was groot. Het is groot. Ik heb in ieder geval voor elk, voor, voor elk, van elk voor zo'n bal heb ik zeker drie handen. Drie, vier handen nodig. Oh. Heb je wel eens de, de, de, vrouw met de grootste borsten ter wereld gezien? Die hangen volgens mij tot op de knieën. Ja. Die was oh, toen bij eh, een paar jaar geleden bij Jensen. Ja, dat klopt, jongen. Die ging toen op die oh. roulette tafel zitten met je borstjes ja, ja, ja, Is die roulette tafel niet in tweeën geslagen toen? Nee. Roulette Friday was het toch? Ja, ja, ja. ja. maar ik vind, hoe, hoe zou je dat met zo'n vrouw moeten doen? Zegt ze, dat ze op een gegeven moment zegt van nou, doe even mijn BH uit hoor. Nou, als je, nou, dan word je nou, weggeslagen. Als je eronder zit met je voeten, zijn denk ik je voeten gebroken. Eerst naar de, naar de EHBO toe. Nee, ik weet niet of ze echt keihard zijn of gewoon, uh, gewoon billetjes zacht. Ja, of je krijgt zo'nzelfde effect als met de vogeltjes dansen Toon? Oh ja, gaat dan maar. Maar dan hebben we nog een nummertje. Ja, we gaan naar Maroon 5 luisteren. Die zijn een tijdje weer weg geweest, maar zijn nou weer helemaal terug met een nieuw nummer.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 chills you Tries to fucking leave again. I'm going to tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna. to do no harm, I promise you, about you. Tell the world what Whenever you are gone, I just wanna be with you. Please don't get me wrong, I just wanna see a picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Whenever you are gone, I just wanna be with you please don't get me wrong. I just wanna see your picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. I could dream of ways to see you. I could close my eyes to dream. Fantasize about this with you. But the way picture for me. Take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Just send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Whenever you are gone, I just wanna be with ya. Please don't get me wrong, I just wanna see a picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. When you're all alone, boy, I got something to give ya. Will you play along if I take a dirty picture? I'll take a dirty picture for you, take a dirty picture. I'll take a dirty picture for you take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Picture. Picture. Picture. what I got when I'm out of town. Cause deep down, you're my girl in the golden crown. My princess, and I don't wanna let you down. No, I don't wanna let you down. down, down you want down, me to come over, I got an excuse. Might be holding your hand, but I'm holding it loose. Go to talk and we choke, it's like our necks in the news. Avoid the obvious, we should be facing the truth. Start to think it could be fizzling now.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 De Verenigde Staten zijn er teleurgesteld over dat Israël de bouwstop op de westelijke jordaan niet heeft verlengd. Volgens de VS laat het besluit zien dat er nog een probleem moet worden opgelost voordat het vredesoverleg kan worden hervat. Ook VN-chef Ban Ki-moon is teleurgesteld. Hij spreekt van een Israëlische provocatie. De kiesraad vindt dat Nederlanders in het buitenland makkelijker moeten kunnen stemmen. In een advies aan het kabinet wordt voorgesteld dat ze zich nog maar één keer elektronisch moeten laten registreren en niet bij elke verkiezing. En ze moeten via internet het stembiljet kunnen downloaden. Nu wordt alles nog per post vanuit Den Haag verstuurd en die post komt niet altijd aan. Ook ontbrak op enkele biljetten de vereiste handtekening van de voorzitter van het stembureau in Den Haag, waardoor die stem verloren ging. De kiesraad stelt verder voor dat Nederlanders die in het buitenland wonen met elke willekeurige potloodkleur mogen stemmen. Dus niet meer alleen met rood. Er zijn relatief veel stemmen ongeldig verklaard omdat kiezers de verkeerde kleur hadden gebruikt. Het Pentagon heeft 9500 exemplaren van het boek Operation Dark Heart laten vernietigen. Het boek is geschreven door een voormalige officier van de militaire inlichtingendienst en gaat over zijn tijd in Afghanistan. Het Pentagon had eerder ingestemd met de publicatie, maar was later toch bang dat het boek de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. Op de A9 bij Amsterdam is een bejaarde in een invalide autootje van de weg gehaald. De man van 80 was bij het Academisch Medisch Centrum de snelweg opgegaan en wilde richting Amstelveen rijden. Toen hij ontdekte dat hij fout zat, raakte hij in paniek. Agenten zagen alles gebeuren en hielden hem aan. Het is nog onduidelijk of de bejaarde een bekeuring krijgt. Het weer, de regen trekt steeds verder naar het zuiden weg. Vannacht overwegend droog met minima rond 10 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog.